Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie voert vandaag actie. Ze willen betere werkafspraken en eerder met pensioen kunnen. Politiewerk is een zwaar beroep. Het is fysiek een zwaar beroep. Het is mentaal een zwaar beroep. Onderdeel van de actie is dat politiebureaus vandaag zijn gesloten... en dat kleine overtredingen niet worden beboet. Demissionair minister Slot van Buitenlandse Zaken noemt het goed nieuws... dat de VN-veiligheidsraad een plan steunt voor een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza. Die belangrijkste club van de VN nam een resolutie van de VS aan. Daarin worden Israël en Hamas opgeroepen het plan onmiddellijk en volledig uit te voeren. Maar het einde van de oorlog in Gaza is nog ver weg, vertelt correspondent Nasra Habib Allah. Ja, het blijft een lastig verhaal, want Netanyahu heeft duidelijk gemaakt... dat hij pas over een permanent staakt het vuren wil praten als Hamas volledig is uitgeschakeld. Vrede lijkt dus nog ver weg. Gisteravond is verder bekend geworden dat Nederland nog 3 miljoen uittrekt voor hulp aan Gaza. En ook op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten is GroenLinks-PVDA de grote winnaar geworden bij de Europese parlementsverkiezingen. Kenville Kleinmoedig was de enige Caribisch-Nederlandse kandidaat die meedeed aan deze verkiezingen. Hij stond op plek 18 van GroenLinks-PVDA. Uit de definitieve uitslag van alle stemmen in Nederland blijkt dat GroenLinks-PVDA acht zetels krijgt. En misschien heb je ze links en rechts al gespot paddenstoelen. Komt door alle regen van afgelopen tijd. Er zijn weinig nattere meimaanden geweest in de meetgeschiedenis van het weer dan afgelopen maand. Eh, bijkomend fenomeen heb je misschien ook wel gezien. Slakken, die lusten wel pap van al die paddenstoelen en dus komt er geen eind aan de slakkenplaag, zei ook deze biologische boer al eerder. We hebben altijd wel wat gaatjes in de blaadjes. Eh, dat heb je als je biologisch uh, teelt. Maar dit jaar is het extreem. elke ochtend wel een paar honderd ja, halen we van de planten af. Dan krijg je het weer nog. Ook vandaag geen einde aan de regen. Frisse ochtend met af en toe wat zon, maar er zijn ook wolken en buien. Daarna blijft het ook wisselend, maar het is wel vaker droog dan gisteren. Het wordt maximaal 13 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files met de meeste vertraging die staan in onze regio nog op de A1 Amersfoort Amsterdam bij knooppunt Watergaasmeer. 9 kilometer met een klein kwartiertje oponthoud. A2 Utrecht Amsterdam 10 minuten vertraging bij knooppunt Amstel. Kwartier vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwmeer. Dan naar de A7 Hoorn-Zaanstad. 20 minuten vertraging tussen Avenhoorn en Purmerend. 5 kilometer file staat er door de wegwerkzaamheden. Er is maar één rijstrook open. De A9 is dicht vanuit Diemen naar Amstelveen. Bij knooppunt Holendrecht is een ongeluk gebeurd staat 3 kilometer file nu met een kwartier vertraging. Werkzaamheden bij Schorrel op de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar.